Moedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. In Libië hebben gewapende mannen een oliepijpleiding opgeblazen. Daardoor is de verbinding met de terminal aan de kust verbroken... en is de olieproductie in Libië ingezakt. De Nationale Oliemaatschappij haalt door de sabotage 90.000 vaten minder per dag naar boven. De olieprijs op de termijnmarkten steeg mede in reactie op de berichten uit Libië... tot boven de 65 dollar per vat. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het opblazen van de pijpleiding. IS is vorig jaar verdreven uit het gebied. Syrische rebellen hebben een militair vliegtuig neergeschoten. De, de, de piloot is daarbij om het leven gekomen, meldt de Syrische staatstelevisie. Het vliegtuig werd neergehaald in de provincie Hama in het westen van Syrië. Daar zijn de afgelopen tijd veel luchtaanvallen uitgevoerd door Syrische en Russische troepen. Volgens hulporganisaties en ooggetuigen zijn bij bombardementen op steden veel burgers om het leven gekomen. Op het vliegveld van Istanbul zijn gisteren Nederlandse toeristen uitgebreid gecontroleerd op drugs. Volgens een Turkse krant was het een wraakactie voor eerdere drugscontroles bij Turkse passagiers op Schiphol. De Nederlanders werden apart genomen en hun bagage werd gecontroleerd door drugshonden. Het is niet voor het eerst dat Turkije zo reageert op drugscontroles bij Turkse passagiers. In oktober werden Duitse passagiers streng gecontroleerd op drugs... nadat drugscontroles waren uitgevoerd op de luchthaven van München. De geestelijk vader van Bugs Bunny, Robert Givens, is overleden. Givens geldt als een van de invloedrijkste Amerikaanse tekenfilmtekenaars. Hij stond mede aan de wieg van Looney Tunes-figuren als Daffy Duck, Porky Pig en Roadrunner. Maar zijn grootste succes was Bugs Bunny. Kenmerkend voor dit figuurtje was de zin What's up, Doc? Robert Givens is 99 jaar geworden. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen. De minima liggen rond 4 graden. Morgen is er veel wind en zijn er perioden met regen.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 I thought I'd write a note up to a Christmas the Christmas tree. street. Everybody around the world, wherever you may be. So don't, don't forget, forget the, love the love under the Christmas tree. another Christmas. forget the love under the Christmas.